12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Voor zijn aandeel in de decembermoorden is de Surinaamse president Bouterse veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Dat is gelijk aan de eis. Volgens de krijgsraad is hij medeschuldig aan de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982. Nabestaanden en vertegenwoordigers van de 15 slachtoffers zijn blij met de veroordeling. De advocaat van Bouterse kondigde aan dat hij in beroep gaat. In Den Haag zijn drie mensen gewond geraakt bij een steekincident. dat gebeurde op de Grote Marktstraat, vlakbij warenhuis Hudson's B. Volgens een woordvoerder van het warenhuis zijn zeker twee jonge vrouwen... die op straat waren gestoken, in paniek de winkel ingerend. De verdachte is nog niet opgepakt. Minister van Veldhoven gaat geen excuses aanbieden voor het stellen van een scherpe PFAS-norm. Ze bepaalde in de zomer dat grond die meer dan 0,1 microgram PFAS per kilo bevatte... te vervuild was om te verplaatsen. daardoor kwamen veel bedrijven in de problemen. Vandaag is de norm verhoogd van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond... En Van Veldhoven zegt dat ze geen sorry kan zeggen voor het volgen van de wet. De aanslag in het centrum van Londen heeft volgens de BBC aan twee mensen het leven gekost. Een man stak vanmiddag in op enkele mensen op de London Bridge. Hij werd doodgeschoten door de politie. De politie gaat uit van een terreurdaad en denkt dat hij alleen handelde. Leonid Sloetski stapt op als trainer bij Vitesse. Dat maakte hij vanavond bekend nadat de Arnhemse club met 3-2 had verloren bij Heerenveen. Het was de vijfde nederlaag op rij voor de Arnhemmers. Meteen na afloop van de wedstrijd bedankte Sloetski iedereen bij de club en ook de fans. Het was een mooie tijd in Nederland, maar die tijd is nu voorbij, zei hij. Sloetski was sinds maart vorig jaar in dienst bij Vitesse. Het weer geleidelijk droog, maar aan de kust blijft een bui mogelijk. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt. Morgen aan de kust nog wat buien, verder droog en zonnig...